Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Chinees het Amerikaanse congres telefonisch om hulp gevraagd. Ook wil hij graag contact met minister Clinton van Buitenlandse Zaken... die op dit moment in Peking is voor een jaarlijks overleg tussen China en de Verenigde Staten. De blinde activist Cheun zat tot 2010 gevangen omdat hij kritiek had op de Chinese overheid. Hij hoopt in de VS in vrijheid te kunnen leven. Bij de lokale verkiezingen in Groot-Brittannië stevend Labour af op een grote overwinning. De kiezers straffen daarmee het beleid af van de coalitie van conservatieven en liberalen. Ze vinden dat premier Cameron er niet in slaagt het land uit de crisis te halen. Volgens een prognose van de BBC zal oppositiepartij Labour meer dan 700 zetels winst boeken. De uitslag van de burgemeesterverkiezingen in Londen is nog niet bekend. Volgens peilingen stevend de conservatieve zittende burgemeester Johnson af op een overwinning op zijn linkse aartsrivaal en voorganger Livingston... De uitslag wordt later vandaag bekendgemaakt. In Dagestan, een autonome regio in Rusland, zijn bij twee bomaanslagen op een politiepost 20 mensen omgekomen. Er zijn meer dan 30 gewonden. De eerste bom ging af toen agenten een auto tegenhielden voor een controle. Waarschijnlijk blies de chauffeur zich op. Toen de brandweer arriveerde om het vuur te blussen, ging een tweede bom af. In de regio zijn al jaren moslim-extremisten actief... Ze willen in het noorden van de Caucasus een islamitische staat vestigen. Het weer vanuit het noordwesten steeds meer bewolking en wat regen. In het zuidoosten zon en grotendeels droog. Vanmiddag overal bewolkt en er kan ook wat regen vallen. Het wordt tussen de 12 tot 18 graden. Morgen opnieuw bewolkt en vooral in het zuiden regen. Het wordt dan ongeveer 11 graden. Dit was het NOS. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Twee kilometer viel op de A15 Rotterdam richting Europoort door een ongeluk is bij Hoogvliet de rechterrijstrook dicht.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 En waarom bijzonder? Eh, we gaan eh, een paar dingen extra doen. Dat is in de eerste plaats muziek draaien van Toets Tielemans, want die is vandaag 90 jaar geworden. Daar gaan we natuurlijk aandacht aan besteden. zowel aan zijn mondharmonica als aan zijn gitaarmuziek. Ehm, en we gaan vandaag principieel heel veel Nederlandse muziek draaien. Althans muziek van Nederlandse jazzartiesten. Van Nederlandse bodem. En we begonnen met In the Sentimental, sentimental Mood. Van en door Duke Ellington met John Coltrane. En waarom? Omdat het vandaag ook de geboortedag is van Duke Ellington, die in 1977 is overleden. Ik zei het al, Toets Tielemans, om maar even in de sfeer te komen, we gaan er nog eh, verdeeld over het programma meer van draaien. We hebben een nummer dat hij heeft opgenomen met een hele Braziliaanse uh, cast en het nummer is OB. bassist Frans Rondé. Frans Rondé die eh, leidt al ehm, meer dan 25 jaar elke dinsdagavond maar weer opnieuw in Jazz Café Elsa's in Amsterdam. Een trio met gasten en verzorgt daar prachtige avonden. Op deze cd eh, speelde Kloes van Mechelen tenorsax naast Frans Rondé op de bas, Nick van der Bos piano en Lex Lammen op de drums. Er zijn ook, eh, eh, wat ik al zei, wekelijks gasten. Elk jaar maar weer, het hele jaar door. En ik laat nog één opname horen van zo'n bijzondere combinatie. Want naast het trio is er principieel altijd één vocalist of vocaliste. En één eh, solist. En één van die pareltjes die we daar hebben gehoord. Dat staat ook op een cd. En dat is het nummer You Get A Habit. Waar Lea Lea Klein, Lea Klein, een oorsprong een Amerikaanse of een Engelse in het Nederlands en het, in het Engels zingt. En Robert Veen speelt daar prachtig de altsax. You get a habit. Vraag me niet, hoe is het zo gekomen? Het waren dromen Wou alleen zo nieuw en dan een praatje, een maatje, meer niet. Maar nou besef ik wel dat ik je niet kan laten gaan. Wat heb je met mij? zit al een beetje onder mijn huid Want opeens was het raak en je had me al de haak Je zit al een beetje onder mijn huid uitgevalde klos Ik zit in de val en kom er niet uit Ik zie alleen maar jou als ik mijn ogen sluit Je zit al een beetje onder mijn huid Every kiss, every hug seems to act just like a drug You're getting to be a habit with me Let me stay in your arms I'm addicted to your charms You're getting to be a habit with me think your love was something that I could take or leave alone But now I couldn't do without my supply I want you for my own Oh, I can't break away I must have you every day As regularly as coffee or tea like a drug You're getting to be a habit with me Let me stay in your arms I'm addicted to your charms You're getting to be a habit with me I used to think your love was something that I could take Or leave alone every day As regularly as coffee or tea You've got me in your clutches and I can't break free You're getting to be a habit with me Je zit and beat you on the Manhattan. You're getting to be a habit with me blijft mooi allemaal. Lia Klein, You get Have It. Een andere Nederlandse groep is eh, een, groep rondom Koos van der Hout op trompet. En John Clayton op de bas, Ben Jansen op de bas, pardon. Jeff Hamilton op de drums. En Axel Hagen op de gitaar. A eh, stuffy. Mm-hmm. This Masquerade, gespeeld door het trio van Rob Agerbeek. Met ehm, natuurlijk ook allemaal Nederlandse herenmuzici Harry Emery op de bas en Ben Schreuder op het slagwerk. We gaan iets terug in de tijd naar de Millers met eh, Eddie Doornbos die ook zingt Just a Gigolo. just a gigolo Everywhere I go People know the part I'm playing Paid for every dance Selling each romance Every night some heart betraying And there will come a day Youth will fade away and what will they say about me When the end comes I know They say just a gigolo As life goes on De Millers. Dat is van een heel oude generatie. Toen was jij nog heel klein. Eh, volgens mij was je er nog niet eens. Eh, ja, ik ben nog steeds heel klein. Dus. <laughs> maar je hebt, wat, eh, je hebt ook wat heel moois. Ja, ik heb muziek bij me van Bert Boeren. Ik heb het al uh, eerder gedraaid. En dan hoorde ik dat jij daar samen mee hebt gespeeld. Ja, ooit natuurlijk. Bert Boeren heeft heel lang in de, de swing gespeeld. Is een vooraanstaand trombonist. En Ehm, wat ga je draaien is van zijn quintet? Ja, nou, het is een live eh, opname, opname eh, samen met Johnny Boston in oh, eh, ja. At het plein 79. Ja, geweldig. ik heb eigenlijk geen idee. er staat niet echt iets van een titel bij, maar er zitten wel, denk ik, leuke namen bij. Johnny Boston, Bert Boeren, Carlo de Wijs. Op het orgel, ja. orgel. Martijn van Ittersen en Martijn Vink. Nou, dus eh, we gaan maar even gewoon Toppers. Ja. <laughs> she hates. That's why the lady is a tramp. She won't play crap games with barons or earls. Won't go to Harlem dressing in in erm her pearls. She won't dish it up with the rest of those girls. That is why the lady is a tramp. She loves the cool, fresh wind in her hair. Life without care broke But that's so Hates California Cause it's cold and it's damp That is why the lady is a tramp staat stevig. Eh, Bert Boeren en Cornuit. De quintet Bert Boeren. Geweldig. Eh, zoals ik al eerder aankondigde, zijn we bezig om vandaag eh, aandacht te geven aan heel veel Nederlandse muzikanten. Er is natuurlijk heel veel goede jazzmuziek in Nederland te horen, ook gespeeld door Nederlandse muzici. Een van die dingen is een, een cd die in 1998 is uitgekomen met regionale muzikanten en daarop staan uh, eh, Rekaart, onze medepresentator van ZFM Adam Spoor, Frans van Tongeren piano, Rob Veenhuizen piano, uh, contrabas, Kees van Lent aan de drums, Wally Zeilmaker gitaar, Jolanda Kaart zingt en we gaan ze horen in het, een, een, ja, in welk nummer? Een heel mooi nummer en dat is Fine and Mellow. Het eerste uur zit wel alweer bijna op met de klanken van de Winners onder leiding van Henk Meutgeert. Gaan eruit en eh, hopen we u na het nieuws weer terug aan de, aan de luidspreker te hebben om weer eh, mooie muziek te laten horen van voornamelijk Nederlandse bodem.